uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond in Ridderkerk werd aangehouden... na de val van een kind van de eerste verdieping... is de vader van het jongetje, heeft de politie bekendgemaakt. Het kindje van één zou naar beneden zijn gegooid... en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De 41-jarige vader werd verderop in de straat aangehouden. Medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn in Bremerhaven voor een verkennend onderzoek naar de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe. Het schip verloor er afgelopen week zo'n 270. Het verkennende onderzoek moet antwoord geven op de vraag... waar het schip de containers precies verloor... hoe het zit met de internationale regelgeving... en of de zaak valt onder de Nederlandse of Duitse jurisdictie. In de loop van volgende week moeten de vragen zijn beantwoord. Pas dan wordt besloten of de onderzoeksraad het onderzoek verder oppakt. In Parijs zijn gisteren bij protesten van gele hesjes... enkele railschoppers met geweld een ministerie binnengedrongen. Een regeringswoordvoerder sprak van een aanval op de democratie en de, republiek. De deels gemaskerde railschoppers wisten binnen te komen... door de voordeur in te rammen met een heftruck... Gisteren werden in heel Frankrijk, waren in heel Frankrijk 50.000 betogers op de been. Dat was weer iets meer dan in het weekend voor kerst. Zeker 35 mensen zijn opgepakt. Ook vandaag wordt weer veel sneeuw verwacht in Oostenrijk en Zuid-Duitsland... en opnieuw wordt gewaarschuwd voor lawinegevaar. Gisteren leidde het winterweer tot veel ongemak voor terugkerende vakantiegangers. Ze stonden uren in de file. Ook werden veel vluchten van en naar Innsbruck omgeleid of geannuleerd. De luchthaven functioneert nu weer normaal. Het weer bewolkt en grijs, maar lokaal ook wat zon. Plaatselijk soms lichte motregen en het wordt 7 graden. De komende dagen weinig verandering. Dinsdag veel wind met op de Wadden kans op noordwesterstorm.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 So get ready to dance. Ooh, yeah, yeah. Music is on and play that make you fly away from all your pains. Ooh, yeah, I just wanna take your hand. in my head, fun, I'm feeling like a hero. You Zandvoort heeft het.